Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het tekort aan tandartsen en mondhygiënisten loopt ernstig op. Nederlanders kunnen straks niet meer de juiste mondzorg krijgen. Daarvoor waarschuwt de grootste academische opleiding tandheelkunde... in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Het is nog niet duidelijk hoeveel doden er zijn als gevolg van de aardbeving zondag op Lombok. Het Nationaal Rampenagentschap daar meldt 131 doden. Het Indonesische staatspersbureau Antara meldde vanmiddag opeens dat het er 347 zouden zijn. De meeste Nederlanders die dat wilden zijn inmiddels terug naar huis. Ryanair spant een kort geding aan om te voorkomen dat Nederlandse piloten deze zomer het werk neerleggen. De onderhandelingen tussen Ryanair en de VNV, de Nederlandse vakbond voor piloten, zitten vast. De VNV eist onder meer dat Ryanair het Nederlands arbeidsrecht toepast op de piloten en niet het Iers recht. Dat biedt minder bescherming. President Kabila van Congo stelt zich toch niet verkiesbaar bij de presidentsverkiezingen in december. Kabila was sinds 2011 aan de macht en had volgens de wet in 2016 moeten aftreden, maar hij schortte die verkiezingen voortdurend op. Het uitstel leidde tot dodelijke protesten in het land. Kabila was trouwens sinds 2001 aan de macht. Het aantal natuurbranden is de afgelopen twee maanden verdubbeld... vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Toen waren het er in juni en juli ruim 1200. Nu waren er bijna 3000 branden in bossen, duinen en op de hei. Blijkt uit een rondgang van Brandweer Nederland. En Celine van Duin heeft verrassend goud gewonnen bij het EK Schoonspringen op het onderdeel Toren. Eerder vandaag won Sharon van Rouwendaal goud op de 5 kilometer zwemmen in open water. En wielrenner Elle van Dijk werd Europees kampioen tijdrijden. Anne van der Breggen werd tweede. Het weer, afwisselend zon en wolken, lokaal een buitje. De eerste uren is het nog boven de 20 graden. Morgen eerst droog, temperaturen van 25 tot 28 graden.